7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. CDA, VVD en GroenLinks willen dat het in heel Nederland mogelijk wordt... om wapens ongestraft in te leveren bij de politie. Ze hebben aan minister Grapperhaus gevraagd om te onderzoeken of dat kan. Aanleiding voor dit plan is de inzameling van wapens in Rotterdam... die een succes was. In de stad zijn de afgelopen tijd honderden wapens bij de politie ingeleverd... waaronder 279 vuurwapens en 650 kilo munitie... Volgens CDA-kamerlid Van Dam is de Nederlandse wapenwetgeving heel streng... maar zijn er toch veel wapens in omloop. Hema en Albert Heijn gaan samenwerken. In twee steden komen ergens dit jaar gezamenlijke winkels van AH en Hema... hebben de bedrijven bekendgemaakt. Waar is nog niet bekend. De samenwerking is een test en wordt bij succes verder uitgebreid. Volgens een woordvoerder zullen de winkels natuurlijk de Hema rookworsten en tompoesen verkopen... en zal Albert Heijn vooral het vers assortiment invullen. Slachtoffers van seksueel geweld hoeven niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Het kabinet wil met een proef van een jaar uitzoeken of dat de drempel verlaagt om hulp te zoeken. De slachtoffers kunnen terecht bij een centrum seksueel geweld. Een sporenonderzoek om de dader te kunnen pakken is daar gratis... maar andere medische kosten vielen tot nu toe onder de zorgverzekering... die een eigen risico heeft. KLM-personeel is een handtekeningenactie begonnen... om te voorkomen dat topman Pieter Elbers moet vertrekken. De termijn van Elbers is bijna afgelopen. Het personeel is bang dat moedermaatschappij Air France KLM van hem af wil... omdat Elbers zich te veel zou inzetten voor het Nederlandse belang van de luchtvaartcombinatie. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het zuidoosten vriest het licht. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden nog kans op wat regen. Het is zacht met een graad of 9. Donderdag loopt de temperatuur verder op en vrijdag kan het zo'n 16 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op eh, de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd eh, bij de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Rotterpolplein en de Wijkertunnel staat het stil over 7 kilometer.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 I say that clown is all. Come on, how you is you? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your from bouncing off the walls when you get down some. And what's the about us meant to be together?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 Eh, nou, gewoon even de agenda. Opening, vaststellen van de agenda. Er zijn wat punten ingebracht door burgers. Duidelijkheid, parkeerregime en handhaving parkeerbeleid in de woonwijk. Waaronder de Admiralenbuurt. Dan hebben we mededelingen van het college van BMW... Daarna gaan we over naar commissievergadering bestuur en middelen. De nieuwbouwpost Zuid van de reddingsbrigade. De bestuursagenda 2019-2022. Informatie over de verkoopmethode van de aandelen Eneco. Daar moeten we toch ontzettend mooie dingen mee kunnen doen. Ik zweer het je, zeker op milieugebied. Dan doen we de rondvraag en dan sluiting.